uur. Manik met het NOS-journaal. Rusland kan weer meer goederen vervoeren naar de exclave Kaliningrad aan de Oostzee. Het gaat om transporten per spoor door Litouwen. Die lagen sinds vorige maand voor een deel stil vanwege de sancties tegen Rusland. Maar de Europese Commissie bepaalde dat die maatregelen niet gelden voor vervoer per spoor. De spoorvervoerder in Litouwen heeft nu laten weten dat ook goederen op de sanctielijst weer door kunnen. Litouwen kan de Russische treinen wel streng controleren... bijvoorbeeld om te kijken of er wapens worden meegenomen. Door het akkoord tussen Oekraïne en Rusland over de graanexport... lijkt een voedselcrisis afgewend. Volgens bronnen rond de Oekraïense regering... kunnen de eerste schepen met graan binnen twee tot drie dagen uitvaren. Oekraïne en Rusland maakten samen met de VN afspraken over hoe de schepen veilig kunnen varen over de Zwarte Zee... Oekraïne haalt daar de mijnen weg en Rusland belooft de schepen met rust te laten. Turkije en de VN controleren of met de schepen geen wapens worden vervoerd. In Te Aar in Zuid-Holland is een man van 31 aangehouden die zichzelf had wilde aandoen. In de omgeving waren in verband daarmee eerder vanavond 19 woningen ontruimd. Er was explosiegevaar omdat gas was vrijgekomen. Voor de bewoners was opvang geregeld. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding waarschuwt dat Forum voor democratieleider Thierry Baudet online een antisemitische complottheorie verspreidt. Op Twitter beschrijft iemand de theorie die stelt dat een Joodse elite uit is op werelddominantie. Baudet nam die tweet over en schreef daarbij mooi. De Nationaal Coördinator noemt het een gevaarlijke ontwikkeling... en riep forumleden eerder al op om te stoppen met het retweeten van accounts die antisemitisme verspreiden.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 You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid-afternoon. Oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, blowing. Just where you're blowing, getting to where should be going Day by day Your world fades away Waiting to feel All the dreams that say will bring you riches, all the good things you deserve now.